De studenten werden eind november in hun slaap doodgestoken in de plaats Moskou in Idaho. Volgens justitie brak de verdachte bij hen in met het doel een moord te plegen. Hij blijkt zelf te studeren aan de faculteit strafrecht en criminologie op een universiteit in de buurstaat Washington. De moord trok veel aandacht, onder meer omdat het motief onduidelijk is. Daarover werd op sociale media veel gespeculeerd. De Verenigde Naties vragen het internationaal gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Het internationaal gerechtshof moet advies uitbrengen over de juridische gevolgen van de bezetting en annexatie van Palestijnse gebieden en over de vestiging van 500.000 kolonisten. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn... en zegt een uitspraak van het Hof als onwettig te beschouwen. Oud-president Trump heeft in het eerste en laatste jaar van zijn presidentschap nauwelijks inkomstenbelasting betaald. eerdere berichten daarover blijken te kloppen, nu zijn belastingaangiftes openbaar zijn gemaakt. Door miljoenen verliezen en veel aftrekposten op te voeren... wist Trump de verschuldigde belasting minimaal te houden. Het is gebruikelijk dat presidenten hun belastingaangifte openbaar maken, maar Trump weigerde dat. Het Hoge Rechtshof bepaalde vorige maand dat ze toch moesten worden vrijgegeven. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Het is een graad of 12. Daarna een recordzachte oudejaarsdag. Lokaal kan het 17 of 18 graden worden. Vooral in het noorden blijft het wel lang regenen. En er staat veel wind. Met de jaarwisseling waait het ook flink.